4 uur door Almegens met het NOS-journaal. De FBI heeft een bende opgerold die tieners dwong in de prostitutie te werken. In drie dagen tijd werden in 57 Amerikaanse steden meer dan 100 pooiers opgepakt. Met de operatie zijn volgens de FBI 79 kinderen van tussen de 13 en 17 jaar uit de prostitutie gered. 77 meisjes en twee jongens. De kinderen werden vastgehouden in hotels en bij parkeerplaatsen langs snelwegen. De organisatie zocht via sociale media contact met kinderen... en bedreigde ze daarna of hun familie. Vervolgens werden de tieners door het hele land vervoerd om betaalde seks te hebben. Kredietbeoordelaar Moody's heeft de waardering van 28 Spaanse banken verlaagd... in sommige gevallen met vier stappen tegelijk. Door de verlaging wordt het voor de banken mogelijk duurder om geld te lenen. Spanje vroeg gisteren officieel Europese financiële steun aan voor de banken. Onder meer dat verzoek is reden voor de verlaging maakt volgens Moody's duidelijk dat de Spaanse regering niet meer in staat is om zelfstandig de bankensector te helpen. Het is de tweede keer binnen zes weken dat Moody's de Spaanse banken afwaardeert. Berichten over zo'n stap leidden er gisteren toe dat de beurzen in het rood sloten. Turkije wil dat de NAVO het neerhalen van een Turkse straaljager door Syrië... bestempelt als een daad van agressie tegen het hele bondgenootschap. De Turkse vicepremier heeft dat gezegd. Artikel 5 van het NAVO-verdrag houdt in dat een aanval op een NAVO-land wordt opgevat als een aanval op het hele bondgenootschap. Alle 28 lidstaten moeten daar dan wel mee instemmen. Op verzoek van Turkije vergaat het de NAVO later vandaag over een reactie op het neerhalen van het toestel door Syrië. De Belgische Kim Kleisters heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van Wimbledon. De Belgische won van de Servische Jelena Jankovic. Ook Ranska Rus heeft zich voor de tweede ronde geplaatst. Rus won van de Japanse Misak Doi. Het is voor het eerst dat Rus tot de tweede ronde van Wimbledon doordringt. Het weer vannacht opklaringen, vooral in het noorden afgewisseld door wat wolkenvelden. Het wordt een graad of 9. Overdag wolkenvelden en zonnige periode. Het blijft droog. Het wordt 17 graden op de Wadden, 22 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Renze Klamer. Goedenacht, morgen. Het is een beetje op het randje. Twee minuten over vier. U luistert inderdaad naar Dit is de Nacht. En eh, ja, dit uur genieten we altijd van, eh, vooral van een heleboel muziek. En we gaan eh, daarna nog een uurtje verder. Tot zes uur zijn we er vannacht. En het laatste half uur, dus dat is om half zes. Dan bellen we met twee christelijke hulpverleners in het buitenland. Maar goed, dat is pas eh, over een tijdje. Misschien eh, slaapt u dan al lang of bent u alweer aan het werk. We gaan eerst luisteren naar, naar de, de, popgroep Odyssey. En ja, dat is een Amerikaanse pop groep die het succes in de New Yorkse club zien door weten te trekken naar de hitcharts van de jaren 70 en de jaren 80.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 Clark. Het komt van zijn eh, derde album Generation Love Survival, een album uit 2012. En uh, Clark is vanaf deze week, of eigenlijk vanaf afgelopen avond... te zien in het nieuwe tv-programma De Beste Singer-Songwriter van Nederland. Het was afgelopen avond dus op de televisie op Nederland 3... gepresenteerd door Giel Belen. Ik kon het zelf niet zien, want ik was buiten de deur. Maar ik was wel erg nieuwsgierig naar het programma. In de eerste drie afleveringen zijn er in totaal 30 eh, singer-songwriters te bewonderen. En Elaine Clark zal één van de singer-songwriters dan op sleeptouw nemen. De winnaar die krijgt dan eh, workshops, speelt op de gekke plekken... en krijgt talenthulp van een groot aantal bekende artiesten en 3FM-gezichten. Toch niet mis. We gaan eh, luisteren naar meer muziek uit een heel ander jaartal. Niet uit 2012, maar uit 1971. Ik was er toen nog niet, maar Three Dark Night wel. En zij maakte het nummer Joy to the World. Joanna. Gimme Hope Joanna zong Eddie Grant. En Joanna, je denkt eh, misschien dat gaat over een vrouw. Maar nee hoor, dat gaat over Johannesburg, de grootste stad van eh, Zuid-Afrika. Het lied is een eh, eerbetoon aan Nelson Mandela. Die streed tegen de apartheid daar. Ja, respect dus voor, voor Nelson Mandela. En er is ook een, andere band die zingt ook over respect, maar dan voor jezelf. En dat zijn de Staple Singers in 1971.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 Drie jaar na oprichting scoorden ze vanuit het niets deze grote hit in 1996. In Azië, in Europa. Liedje Lemon Tree is overal eh, populair. Het eh, komt van hun, eh, van hun derde album Dish of the Day. In 2003 is een eh, groot deel van de bandleden is, eh, vervangen. En eh, de apostrof die eerst in de bandnaam zat, voelt, die vervalt. En ik moet zeggen, sindsdien heb ik geen nummer meer van ze gehoord. Dus <laughs> echt veel beter is er denk ik niet op geworden. al is de drummer ook niet echt een professional, want het ritme, nou goed, hij staat het wel heel strak, maar het is, het is goed na te doen, denk ik, voor, voor beginnende drummers. Ehm, over beginnende drummers eh, gesproken. Ik zat ooit zelf in een, eh, in een popbeentje op een muziekschool. En toen speelden wij wel eens een nummer van Hoover ik. Dat is de band eh, waar het volgende nummer van gedraaid. We speelden altijd Mad About You. Ik weet niet of je die, of je die kent. nou, een beetje een meeslepend uh, popnummertje van toen. Met zo'n enorme uithaal voor de zangeres erin. En we hadden altijd een zangeres die... nou ja, goed. Ik zal, <laughs> ik zal niet alle details besparen. <laughs> Hoover ik. Dit is een nummer van hun Unfinished Sympathy. En dat is niet even eh, lang geleden, Mad About You is al best wel oud. Maar dit komt uit, uh, ja, gewoon uit dit jaar, 2012. gaan we nu naar luisteren. I know that I've been mad in love before And how it could be with you Really hurt me, babe Really cut me, babe How can you have the day without a night You're the book that I have opened to know much more. This curiousness of your potential keys, it's got my mind and body key. Bob Marley en de Wailers, Steer It Up. En eh, ja, misschien weet u het, eh, misschien niet. Bob Marley eh, is natuurlijk, dat weet u wel, dat hij niet meer is. Maar wist u ook dat er hoofdtelefoons tegenwoordig zijn... die, die de visie van Bob Marley moeten uitdragen? Het bedrijf de House of Marley eh, onder andere zijn, eh, zijn broer is daarbij betrokken. Heeft als doel een betere wereld creëren door de boodschap van Bob Marley te verspreiden. En dat merk brengt eh, bijvoorbeeld One Love nu letterlijk tot je oren via een milieuvriendelijke collectie hoofdtelefoons. Uiteraard in de Jamaicaanse kleuren. Dus kunt u toch nog een beetje, een beetje terugdenken aan, aan Bob Marley. Met mooie kleuren op uw hoofd en er ook nog bijdragen aan een goed doel. Nou, wat wil je nog meer? Mister Mister, een, een popheld uit de jaren 80. 1986 schreef hij, eh, of schreef hij, bracht hij in ieder geval het nummer uit Broken Wings. just hold on. flesh and blood. less you give, the more I want, so foolishly.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 waaraan ook eh, David Bowie meewerkt als producer. Begin 2000 eh, is er een nieuwe versie van Perfect Day opgenomen. En op die single is bijna iedereen die er op dat moment toe doet... in muziekland te beluisteren. En dat was dan, zoals u misschien wel vermoedt, voor een goed doel. Denk aan Bono, Robert Cray, Elton John, Shirley Bassey... en natuurlijk ook Lou Reed zelf stond onlangs nog in de Heineken Musical hier... De verkoop van eh, die single in 2000 eh, voor het goede leverde 2,1 miljoen pond op. Was dus eh, absoluut zinvol. We hebben nog kleine acht minuutjes voordat het vijf uur is... en we gaan nog even door met genieten van muziek. Patti LaBelle met Release uit 1980. Dit is De Nacht met Renze Klamer.